Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Barcelona hebben cijfers steken schril af bij die van Duitsland. Dat liet vorig jaar bijna 700.000 asielzoekers toe... en in bijna twee derde van de gevallen werd een verblijfsvergunning gegeven. Een van de plegers van de aanslag op het World Trade Center in New York in 1993 is overleden. Het is Omar Abdel Rahman, ook bekend als de blinde sheik... Hij overleed in zijn cel in Amerika op 78-jarige leeftijd. Raman beraamde de aanslag met vijf anderen. Ze lieten een bom ontploffen in een bestelwagen... en die stond in de parkeergarage van het WTC-gebouw. Er vielen zes doden en honderden gewonden door de explosie... die een krater veroorzaakte van 30 meter. De sheik kreeg levenslang. In München is een nieuwe wapenstilstand bereikt voor Oekraïne. Dat land heeft met Rusland, Frankrijk en Duitsland onder meer afgesproken... dat zware wapens uit het gebied worden teruggetrokken. Het bestand gaat maandag in. In het oosten van Oekraïne laaide de strijd afgelopen maand weer op. De Russische minister Lavrov zei op de veiligheidsconferentie in München... dat de ondertekenaars niet zullen toestaan dat het bestand mislukt. In de eredivisie heeft Twente op eigen veld met 1-0 gewonnen van Heerenveen. Het duel wordt kort na rust beslist door een penalty van Klieg. Er zijn nog drie wedstrijden aan de gang. PSV speelt thuis tegen NEC. Heracles treft op eigen veld Excelsior. En PEC is op bezoek bij Utrecht. Het weer vannacht in het noordwesten kans op wat regen... bij minima van een graad of 4. Morgenochtend op veel plaatsen regen. Later overal droog, maar het blijft bewolkt. En dit was het NOS Journaal.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 Hier op ZFM Zandvoort, zaterdagavond het eerste uurtje. Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show die is de party update en de team. boven beste plaats van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn eh, Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Zometeen op de radio, Nicola Fasano. Ook Mariah Carey, die heeft weer live opgetreden. En ze schijnt er een beetje te kunnen zingen. Wat is, hoor je die nieuwe van Throttle met Hit the Road Jack. Dad, dad, dad, dad, dad, hit the road, Jack. and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. don't you come back no more. Hit the road, Jack. and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. don't you come back no more, no more. the road, Dad not come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't come back no more, no more, no more. dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Hit the road, dan dan, don't you come back no more, no more, no more. alone with the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more with the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. no more, no more, no more, no more.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 You need to understand me. But you love me when I could get miscarried. Yeah we stole a moment in time. Give you everything that you needed. I was even down to repeat it. Said you would always be mine. Fanning me nothing but lies. I was so gone, I admit it. Had me messed up for a minute. But I'm tired of crying. No more tears, pity party. somehow just don't trust me. You don't understand me, but you love it when I call it miscarry. I know you love me. Love me. You just don't trust me. You don't trust me. You need to understand me, but you love it when I cook it miscarry. Uh, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. I just got your Range Rover. I put you in the game, now it's game over. Every time you went to the Louis store, you got chauffeur. Hold up, how you gonna leave that? Hold up, give my ring back. Never mind, you can keep that. Cause every time you look at your bring me, you gon' keep that. I know you love me. You just don't trust me. You don't understand me. But you love it when I could get miscarried. I know you love me love me. You just don't trust me. You don't trust. me. You need to understand me, but you love me when I call you miscarried. Cause when you love someone, you just don't treat. Thinking somehow I could trust you. See, I used to love you, but I don't, I don't. Boy, I was broken. Thinking somehow I could trust you. I lick it by my bed. to my casa, smoking a shisha, playing the phone. Nicola Fasano. Tezamen dus met de Miami Rockets. Met de eh, Legalize. Dat was samen met Mohombi. En daarvoor hoorde je Mariah Carey met I Don't. Deze samen met de G.I. Zie je, we Ik heb nog een beetje nieuws voor je. Hoewel Merlin Monroe in 1962 op 36-jarige leeftijd kinderloos is gestorven... zijn er recente foto's van het Hollywood-icoon gedoken... waarbij ze duidelijk zichtbaar zwanger is. De foto's die in handen waren van eh, Merlins goede vriendin eh, Frida Hulp dateerde uit 1960. De diva was toen 34 jaar oud. Nadat Frida overleed zijn de foto's verkocht voor hem eh, iets meer dan 2000 dollar... aan een goede vriend en buurman Tony Michaels. En diezelfde Tony zegt dat Norma Jane Baker, zoals de wijle actrice in het echt heet... voor deze medebaby al een aantal miskramen heeft gehad. Hij beweert dat Merlin naast de foto's zijn geschoten dat kindje ook heeft verloren. Ook claimt Tony dat Merlins man, Arthur Millen, niet de vader van de baby was. Hij zegt dat Frida ervan overtuigd was dat eh, Monroe Franse minnaar Yves Mortal het is. Nou ja, hoe het werd verkeerd, keer, dat was eh, in de jaren 60. En die jaren zijn al lang voorbij. En eh, ja, we hebben nooit iets meegekregen van of ze nou wel of geen kindje hebben gehad. Dus waarschijnlijk ja, zijn het helaas voor haar allemaal miskramen geweest. En na de zoveelste doodbedreiging tijdens de Amerikaanse tour... moest Boyd George een in vest dragen tijdens het optreden... in Louisiana met de Culture Club. Eh, de Coach Club icoon is openhartig in het programma... over een nare ring die hij heeft gekregen... in de bloei van zijn carrière in de jaren 80. Dat deed hij bij de Britse tv-show. Boy legt uit over vele doodsbedreigingen die hij toen ontving... en vertelt bij Piers Morgan's Live Stories... Ik bedacht me, ik kan het optreden niet afzeggen... dus ik kan beter maar een kogel weer in het vest dragen. Daarna zegt de 55-jarige zanger dat de negatieve reacties ervoor zorgden... dat hij niet overal meer mocht optreden. Mensen wilden me niet zien bij eh, kindershows. Ja, er is wat voor te zeggen natuurlijk, in, eh, zeker in het buitenland... Ja, daar hebben ze toch wel tegen zulke mensen. Ja, ja, zulke mensen. Is het natuurlijk ook een beetje grof. In ieder geval, eh, ja, hij is anders gehaard. Laten we het daarop houden. En eh, ja, daar is niks mis mee. Maar in andere landen zijn ze er nog wel erg uh, ouderwets over. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Ik lul je veel te veel. We gaan weer door met muziek. Curtis Alto en de zandbeders met Intimacy. I could feel the dream, but sweat on my chest. the door van eh, Ronnie Flex. Tezamen met Mr. Polska met Niemand. De Chatter Deep Bootleg. En daarvoor we W&W met What You Need. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. 18 februari 2017. Dan nou, zoals altijd uh, eh, beginnen we met escape in Amsterdam. Daar hebben we natuurlijk het eh, wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 eh, uur vanavond, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check escape.nl... met natuurlijk ons eigen Zandvoortse Raimundo achter de deks. En vanavond heeft hij meegenomen Jennifer Cook en Tijdens. Dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam... het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond even wat verder. Als je aan de linkerkant Escape hebt en je loopt iets verder door aan de rechterkant... Eh, daar vinden we de, de Club Air. Daar is vanavond Latin Lovers. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En eh, voor meer informatie check air.nl eh, of LetInLovers.nl met onder andere Gregor Salto, Johnny 500, Brian Dalton... Marley Dex, Chris Rocks, Jasper Klaas. En de MC is vanavond Jolly Good. Dat is vanavond allemaal in Club Air. Het feestje. Latin Lovers. Dus dat is de place to be. Waar je mij vannacht nog eventjes kan vinden. Denk ik eventjes dat we er even langs gaan. Want daar ben ik altijd wel erg happy mee met, uh, met die muziek. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. Vanavond het thema Reedy Birthday Turn Up. begint rond de klok van middernacht. duurt tot 5 uur in de ochtend. Interest 12 uur. Voor meer informatie check even melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, Waxfriend, SMP en Joe Vanelli. En host het bij eh, Taylor. Dat is vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En vanavond met het thema Riri Birthday Turn Up. En vanavond wat dichter bij huis vinden we de Stalker in Haarlem. We hebben vanavond het feestje Stoepkrijt. Begint ook rond de klok van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Iedereen is 7 eh, euro. Voor meer informatie check even eh, clubstalker.nl of stoepkrijtevents.nl. Met eh, onder andere Wesley Joshua, Stef en TBA, oftewel eh, To Be Announced, hè? dat hoor je allemaal daar. En dat ga je allemaal meemaken vanavond dus in Club Stalker... in de Kromme elleboog tegen Haarlem. Tot zover ook een korte party-update. We gaan weer door met muziek. Toyami met Make You Love Me. I've been thinking about the way you look at me. Are you sure you know the one? You can tell me that this feeling don't one day. you love, got get this feeling to one day? Why try and hide from what belongs? Are you gonna make a move? Hiding me is not a possibility. Back to back beats. Nightwalk. Dat was de Wizard Brian. Tezamen met Cox en Morsi met de eh, Feel It, de New York Groove Mix. En daarvoor die Lenny Fontana. Future D-Train met When You Feel What Love Has. Zie je hem voor de Nightwalk, zaterdagavond. Het is 18 eh, eh, februari alweer. Voor je het weet zit wel weer in maart. En de temperatuur, die zijn lekker. Ik weet niet of je het een beetje gemerkt hebt, maar ik ben stiekem blij dat we voor een kou zijn. En ik hoop ook dat die kou gewoon lekker wegblijft. Het is even tijd voor de 10 en boven beste plaat van de dansgroep. Deze week op 10, Garrett Emery. Het Saving Light. Dat samen met uh, eh, Helene. Op 9 deze week Cubicolor met uh, Dead and Thrills. De Patrice uh, remix. Op 8 deze week Green Velvet met Sheeple. Op 7 Kellerkind met de Shakti Pan, featuring Sven. Op 6 deze week Big and Dam met Chemistry. En op 5 deze week Dead Life en Aussie James met Swaggin op 4 zonderling met de tunnelvisie. Dus de Don Diablo eh, Extended Remix. Op 3 deze week Midland met Final Credits. Op 2 deze week Frank Rizzardo met Same Man. En deze week op 1 een nieuwe nummer 1. In de 10 boven beste plaat van de dansgroep. Het is een plaat die je vanavond al gehoord hebt als opening. Als, als tweede plaat moet ik zeggen. Frollo met Hit Road Jack. Ja, om die nou nog een keer te gaan draaien. Ik denk niet dat je daarop zit te wachten. Wat dacht je van de nummer 2 de team boven beste plaats van de dansvloer? Nu op de radio Frankie Rizzardo met Same Man. voor de Nightwalk. Het was muziek van The Weeknd met Earn It. Je hoorde de Dave Soriant remix. En daarvoor muziek van Sarah Groove met Baby I Need You. Zie je hem voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer op. Ja, tijd vliegt gewoon voorbij. Zometeen het nieuws en winnen. Er zijn we nog twee uur lang bij met zometeen als aftrap. De Global House met DJ Mouse op. En straks in het derde uurtje gaan we naar Italië... met de best van de klus van, uit Italië.